Zit van der Linde met het NOS-journaal. De bevrijding van vier gijzelaars vanochtend in de Gazastrook ging gepaard met tientallen en mogelijk honderden doden en gewonden. Een van de ziekenhuizen in Gaza zegt dat er bijna 100 dode Palestijnen zijn binnengebracht na de Israëlische aanval. In Israël is met grote blijdschap gereageerd op de bevrijding van de gijzelaars. Ze werden op 7 oktober ontvoerd en zaten sindsdien vast in de Gazastrook. De vier zijn in goede gezondheid. Bij een auto-ongeluk op de Veluwe zijn vanmiddag acht mensen gewond geraakt. Op de provinciale weg bij Laag Soeren botsten drie auto's op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Gelderland gaat het onder meer om minderjarigen. De N786 is lange tijd dicht geweest voor politieonderzoek. Hulpdiensten hebben opnieuw een lichaam gevonden in de Maas, ditmaal bij Lom ten noorden van Venlo. Vermoedelijk gaat het om de tweede vermiste Duitse man. Vorige week zondag sprongen hij en twee anderen in het water, een telefoon achterna. Eén van hen kon zelf aan de kant komen, maar naar de andere twee is dagen gezocht. Gisteren werd het lichaam van de 22-jarige vermiste gevonden. Of het lichaam dat nu is gevonden inderdaad van zijn 21-jarige landgenoot is... heeft de politie niet kunnen bevestigen. Roland Garros-winnaar Iga Sjantek bedankt haar fans voor de aanmoedigingen tijdens het toernooi dat ze emotioneel noemt. De Poolse tennister lag er bijna uit na de tweede ronde. Tegen de pers zegt ze dat ze trots op zichzelf is omdat er veel druk van buitenaf was. Swiatek won vanmiddag in twee sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Het is de vijfde Grand Slam titel voor Swiatek. Morgen wordt in Parijs de finale van het enkelspel mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. Het weer, enkele buien trekken via het oosten het land uit. De wind gaat liggen en vannacht is het zo'n 7 graden.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 It's a shame the way you hurt me. your love That makes your love. Radio. Radio. in the morning, a freak in the evening, just like me. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say. I'm not about to pay nobody's way. Cause it's all about the dog in me. Mm -hmm. I wanna evening just like me. having a good time. So who's gonna give us the answer? a good time. broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance.